genomen hebben geen effect gehad. Jaarlijks is het aantal gevallen van kindermishandeling 18.000. Volgens, het onderzoek overlijden, volgens onderzoek jaarlijks zeker 15 kinderen aan mishandeling. Dulaert wil landelijke opvangcentra die gespecialiseerd zijn in het behandelen van alle gevallen van kindermishandeling. Bij Rotterdam Centraal wordt een grote anticriminaliteits- en terrorismeoefening gehouden. Onder meer de politie, de RET, de MS en acteurs doen eraan mee. Tijdens de actie met de naam Yellow Line wordt er getraind op het herkennen van afwijkend gedrag. De deelnemers moeten afwijkend gedrag herkennen en vervolgens actie ondernemen. Door de oefening moet de veiligheid op Rotterdam Centraal en in het openbaar vervoer nemen. Mensen met lagere inkomens krijgen volgend jaar netto meer in handen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met bruto inkomens tot zo'n 3000 euro meer overhouden. Dat komt doordat werknemers met lagere inkomens volgend jaar minder belasting betalen. Mensen met bruto inkomens boven de 3000 gaan er netto op achteruit. Dat zou onder meer komen door de afschaffing van het spaarloon. De gemiddelde levensverwachting voor Nederlanders die zijn geboren na 2000 is weer toegenomen. Mannen worden volgens het CBS 78,8 jaar, dat is iets ouder dan eerst. Vrouwen worden met, worden met gemiddeld 82,7 jaar, ruim twee jaar ouder dan voorheen. Er zijn ook steeds meer mensen die 80 jaar en ouder worden. Honderdduizenden mensen moeten opnieuw worden ingeënt tegen kinkhoest, vindt hoogleraar Mooi van het RIVM. Volgens hem geldt dat vooral voor kinderen die in contact komen met zuigelingen. Niet alleen ouders, maar ook kinderartsen en medewerkers van kinderdagverblijven. vaccinatie is volgens het RIVM nodig, omdat het vaccin in de loop der jaren minder bescherming geeft. Het weer bewolkt en droog. In het westen klaart het mogelijk wat op. Breekt rond soms door. Temperatuur 8 graden in Groningen en een graad of 12 in Zeeland. Morgen weinig verandering. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dat schrijft kinderombudsman Mark Dullard in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De maatregelen die zijn genomen hebben geen effect gehad. Jaarlijks is het aantal gevallen van kindermishandeling zelfs gestegen tot boven de 118.000. Volgens onderzoek overlijden jaar